Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? er was alles wat ze vroeg, wat ze vroeg. die toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maak je voor mij eens vrij. Als ze weet.